Dikter Hark met het NOS Journaal. CDA en PVV willen niet dat de levensbehoeften omhoog gaat. Ze zien daarom niets in het plan van staatssecretaris Wekers om het lage btw-tarief te verhogen. De inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting gaan als het aan Wekers ligt omlaag. PVV noemt het onbespreekbaar dat de winstbelasting omlaag gaat, maar de boodschappen duurder worden. De VVD is het wel eens met het plan. NMA-topman Kalpfleis is met onmiddellijke ingang met verlof gegaan. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen naar zijn rol in de zaak rond de Chiphol-affaire. In die zaak gaat het om gesjoemel met bouwgrond rond Schiphol. In zijn vorige baan als rechter zal Kalpfleis in die zaak vriendjespolitiek hebben bedreven. Hij heeft dat altijd ontkend. Maar volgens een gevier van de Haagse rechtbank was er wel degelijk sprake van belangenverstrengeling. Ze had een tijd een relatie met hem. IJsland begint deze zomer met uitbetalingen aan de gedupeerden van de IceSafe-bank. De IJslandse premier schrijft in een brief in de Volkskrant dat het geld uit de boedel van ICF-moeder Landsbanki komt. Met de opbrengsten worden spaarders en overheden voor het grootste deel gecompenseerd. Zaterdag wees de IJslandse bevolking opnieuw een akkoord voor terugbetaling door de regering van ICF de goede af. In het klimop fraudeproces staat een van de hoofdverdachten voor de rechter, Kees H., een oud-directeur van bouwfonds vastgoedontwikkeling. Hij wordt verdacht van miljoenenverduistering, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. De klimopzaak draait om een omvangrijke fraude rond het Philips Pensioenfonds en de Rabo Vastgoedgroep vroeger bekend als bouwfonds. Daarbij zouden projectontwikkelaars, directeuren van pensioenfondsen en vastgoedhandelaren jarenlang tientallen miljoenen bij hun bedrijven hebben weggesluist. Bij een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn vijf mensen omgekomen. Ruim 40 mensen raakten gewond, van wie zes ernstig. De brand brak vannacht uit in het houten trappenhuis. Vier bewoners kwamen om toen ze in paniek uit het raam sprongen. In Parijs zijn relatief vaak branden in, appartementen, in appartementencomplexen. Veel gebouwen worden slecht onderhouden. Het weer nog bewolkt in het zuidoosten kans op een bui. Temperatuur 11 graden op de Wadden en een graad of 15 in het binnenland.